Dat is ongeveer twee keer zoveel als in eerdere generaties. Tegelijkertijd constateren de onderzoekers wel dat het opleidingsniveau van de hele Nederlandse bevolking blijft stijgen. Van de jonge mannen heeft 38% een diploma in het hoger onderwijs. Bij vrouwen is dat 35%. Opvallend is verder dat de sociale ongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden alleen maar toeneemt. Zo kampen lager opgeleiden steeds vaker met overgewicht en is het kopen van een huis bijna alleen nog voorbehouden aan kinderen die ook ouders hebben met een koophuis. De oppositiepartijen in de Eerste Kamer hebben een signaal afgegeven aan premier Rutte. Ze willen dat het kabinetsbeleid op een aantal punten wordt aangepast. Daarom dienen ze een aantal moties in, bijvoorbeeld tegen de btw-verhoging op theaterkaartjes. Omdat de oppositiepartijen in de Senaat een meerderheid hebben, dreigt er een impasse tussen de Eerste en Tweede Kamer. In de Eemshaven hebben actievoerders van Greenpeace uit protest de nacht doorgebracht op een bouwplaats van energiemaatschappij Essent. De bouwplaats werd gisteravond door zo'n 30 actievoerders bezet. Ze willen dat Essent afziet van de bouw in de Eemshaven van een kolencentrale. Dat wordt volgens Greenpeace de grootste en meest vervuilende van Nederland. Elf activisten zijn in hijskranen geklommen om spandoeken op te hangen. Ook Nuon bouwt een energiecentrale in de Eemshaven. Greenpeace zegt dat het nieuwe kolencentrales voor 25% extra CO2-uitstoot zullen zorgen. Het weer, het, het is bewolkt en eh, nevelig en het vries licht. In het zuidoosten is er kans op sneeuw. Vanmiddag aan zee een graad of 2. In het binnenland blijft het licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.